Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het opruimen van alle stookolie in de haven van Rotterdam... na een ongeluk met een tanker gaat nog dagen duren. zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In de derde petroleumhaven in het Botlekgebied... is een Noorse olietanker tegen een steiger gevaren. Het schip verloor zo'n 200 ton stookolie. Inmiddels stroomt er geen olie meer uit. Een deel van de olie is ook op de Maas terechtgekomen. Homobelangenorganisatie COC vindt dat staatssecretaris Harbers stappen moet nemen in het aanpassen van het asielbeleid voor LHBTI'ers. Harbers had na kritiek van de Kamer toegezegd dat hij nog voor de zomer met voorstellen voor verbetering zou komen. Het COC wijst op eigen onderzoek waaruit blijkt dat de immigratie- en naturalisatiedienst zich baseert op ondeugdelijke stereotypen om te beoordelen of mensen homo zijn. Maandag heeft het COC een gesprek met de staatssecretaris. Het bestuur van de twee VMBO-locaties in Maastricht, waarvan de leerlingen geen diploma krijgen, vraagt de minister de beslissing van de onderwijsinspectie terug te draaien. 354 geslaagde leerlingen kregen gisteren te horen dat ze geen diploma krijgen, omdat ze helemaal geen eindexamen hadden mogen doen. Tientallen ouders van gedupeerde leerlingen hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen. Die wil met de minister van Onderwijs en de school praten over een oplossing. En in Egypte hebben honderdduizenden mensen op Twitter president Sisi opgeroepen te vertrekken. Aan het begin van de middag hadden al bijna 300.000 mensen om zijn ontslag gevraagd. De acties begonnen na nieuwe prijsverhogingen. Het weer, vanavond meest bewolkt. Hier en daar kan een bui vallen. Minima vannacht rond 9 graden. Ook morgen wolken en nog maar een enkele bui.